Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland pleegt oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het bleek al uit eerdere onderzoeken en nu zeggen ook onderzoekers van de Verenigde Naties het. Ze gingen langs in allerlei dorpen en spraken met slachtoffers en getuigen. En daaruit halen ze dat de Russen met grof geschut op huizen schoten en op burgers die wilden vluchten. Ook Oekraïense soldaten maakten zich trouwens in een paar gevallen schuldig aan oorlogsmisdaden. In het ziekenhuis zijn de afgelopen week iets meer coronapatiënten opgenomen dan de week ervoor. Ook op de IC ging het aantal omhoog, van 34 naar 54. Het is voor het eerst sinds mei dat er meer dan 50 coronapatiënten op de IC liggen pottenkijkers bij de Hertenbronst zijn op de bon geslingerd. Op de Veluwezoom in Gelderland. Ze liepen buiten de paden en kwamen zo soms te dicht bij de dieren. Dat is verboden. De wilde edelherten hebben rust en stilte nodig... om de vrouwtjes te lokken met hun kenmerkende lokroep. Er zijn in totaal 88 boetes uitgedeeld. En flink balen voor een ballonvaarder in Brabant. vaarde met zijn mandje langs een papegaaienhouder... en toen de ballon over een hek ging, schrokken drie vogels zich letterlijk dood. En dat waren niet zomaar papegaaien. Het waren hele zeldzame. De rechter heeft nu beslist dat de ballonvaarder een halve ton moet betalen. Dat is het slot van een flink juridisch gevecht. Het gebeurde in 2017 en de rechter zei eerder al dat de ballonvaarder te laag ging met zijn ballon. Heb ik het weer nog. Het koelt snel af. Vannacht wordt het koud. Een graad of 4. Kans op vorst aan de grond ook. Morgen een mistig en koud begin. Later volop zon en 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat er tussen het Velsen en Uitgeest nog altijd een file van 33 minuten.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 I've wanted to tell you all I long to do. Dawn is nearing, time is fleeting. Mind if I make love? If you let me, I'll endeavor to persuade you I'm your party for two. And from then on, you will never mind if I make love to you. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Eh, fijn dat je luistert. Samenstelling presentatie vandaag, Auko Beuving. Eh, ja, vandaag ook weer een keuze uit het grote jazzrepertoire wat we eigenlijk hebben. En eh, wat staat er op de rol vandaag? Nou, veel koperwerk eh, van allerlei stijlen. natuurlijk ook nieuw materiaal, nieuwe uitgaves van hedendaagse jazz. Wel mainstream natuurlijk. En ja, nieuws van, zetten, van jazz in Zandvoort. Belangrijk nieuws zou ik zeggen. Nou, kortom, we gaan er een mooi programma maken. En we begonnen natuurlijk met die prachtige stem van Harry Connick Jr. Een van mijn grote favorieten. En eh, ik las alweer op zijn site dat hij eh, een eh, tour gaat maken. En dat er ook een, voor de liefhebbers van de kerstmuziek... ook weer een nieuwe kerstcd uitkomt. Nou, volgens mij de hele maanden november en december... is hij weer druk aan het optreden. Ja, deze man die kan van alles. Hij kan componeren, arrangeren, eh, toneelspelen. Hij, is ook nog, hij speelt in diverse films. Eh, is ook nog een gastheer op, eh, bij tv-programma's. Kortom, een multitalent. En leuk om weer eens wat van hem te horen. En dit was natuurlijk True Love. Een cd'tje die de muziek van Cole Porter behelst. Leuk om mee te beginnen. Eh, en dan gaan we naar het volgende nummer. Ook een mooi nummer. we kennen natuurlijk allemaal het Metropoolorkest. We kennen ook Clark Terry. En die hebben ooit eens samengespeeld. In 1994 is er een cd gemaakt. Clark Terry en de Metropoolorkest. En daarvan een mooi nummertje. Clark Terry, Come Sunday. Orkest. Een cd'tje uit 1994. Maar het blijft mooi, blijft mooi. Eh, als je aan mij vraagt wat is de mooiste solo die Kenny Dorham ooit gespeeld heeft... dan wordt vaak gezegd It Could Happen To You. En dat werd live opgenomen in 1961 uh, eh, at the Jazz Workshop in San Francisco. En dat staat er ook nog op, nou niet dat nummer... maar eh, wel een uitvoering van dat nummer op een cd van hem. En dat wil ik nu laten horen. in that something heet said, It Could Happen To You, Kenny Dorham. even eh, kijken, eh, Kenny Dorham. Komt-ie. dat was eh, Kenny Dorham op de trompet It Could Happen To You. Een, een, redelijk snelle uitvoering van dit hele bekende nummer. Mooi, mooi, mooi. En wat ook mooi is, is een bijzondere uitvoering van eh, Round Midnight. En dat nummer kennen we natuurlijk allemaal, uh, Thelonious Monk. Maar het is wel een, een heel aparte uitvoering. En dat komt van een mooie cd van Radici. Ledisi die had eerst een cd uitgebracht over de, ja, meer soul, soul die geloof ik. En daarna bracht ze eigenlijk meer een, een jazz cd uit. Daarvan het nummer Round Midnight. Hele bijzondere uitvoering. Komt-ie. Die doobit lee, zoobit do, doet lee, doobit die, die, zidoet pee, zoobit do, do, do. Zij loobit die, doobit do, doet lee, doobit die, die, zidoet lee, doobit do. It will all begin round midnight. But time I'm feeling bad, when on midnight comes around, memories always start around midnight. Midnight, haven't got the heart to stand those my heart is still. sketten, zoals je kon horen. En als je denkt, wat klonk die elektrische zesnarige nou, bas leuk? Nou, die werd bespeeld door Nelson Braxton. Brian Collar was op de drums en Sandra Manning op de Fender Rhodes. Mooie muziek, leuke muziek. En die cd had een hele mooie naam. Dat vind ik echt een... Uh, eens even kijken hoe die... Eh, oh ja. Eh, de cd van Le Daisy heet Feeling Orange But Sometimes Blue. En over blue gesproken, dan is er maar één kleur blue... die heel bekend is. En dat is natuurlijk het, dat fenomenale nummer van eh, John Coltrane. Eh, John Coltrane met het nummertje Blue Train. Klein stukje, dat is een eh, vrij lang nummer. geweldige muziek van eh, John Coltrane. Als je ook ziet wie hierop meespelen. Eh, John Coltrane, tenor, Lee Morgan, trompet, Curtis Fuller... Eh, Kenny Drew op piano, Paul Chambers op de bas... Philly Joe Jones op de drums. Fantastische cd. Altijd, altijd leuk om te, draaien natuurlijk. Dus, maar het is een heel lang nummer, dus ik moet hem eigenlijk stoppen nu. dan kom ik, als ik dan, dit ging over Blue Train... maar over treinen is natuurlijk heel veel muziek gemaakt... Er zijn fantastische nummers over treinen. En een heel bekend voorbeeld van een eh, nummer wat over een trein gaat... is van, eh, even kijken hoe ze ook weer heet... Eh, Gladys Knight in the Pips, dacht ik. Ja, Midnight Train to Georgia. So he's leaving the light. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. applaus is eh, wel verdiend voor eh, eens even kijken, Chris Barber Jazz Band. En eh, Take the A-Train, heel bekend nummer natuurlijk. En ja, dat was mooi. Chris Barber op de klarinet. Die man heeft zoveel de muziek gemaakt. Leuk. Maar dan kan je, als het over treinen gaat, dan kan het natuurlijk, dan kunnen we niet om André Brasseur, misschien kan je die nog herinneren, een Belgische keyboardspeler. Early Bird was zijn bekendste hit, denk ik. Maar deze is mooi, Met Train. Je hoort hier ook weer de cadans van de trein. André Brasseur, 1966. Ja, je hoort echt die, die specifieke sound uit de 60 jaar. Die André Brasseur, zijn muziek is ook veel gebruikt in jingles voor eh, radiostations volgens mij. Tot slot nog één nummertje over de Night Train. Eh, Oscar Peterson heeft ooit eens een, CD, een LP uitgebracht, moet ik zeggen, in 1962. Met daarop eh, onder andere dit nummer, Happy Colucky uh, Night Train. cd van eh, Oscar Peterson Trio, Night Train. Eh, opgenomen in Los Angeles 15 eh, en 16 december 1962. En hierop speelde mee natuurlijk Ed Tickpen op de drums en Ray Brown op de bas. Dat kon je wel horen. ja, even de betere jazz piano cd's zou ik bijna zeggen. Heel mooi. En dat was eigenlijk tot slot van het themaatje de trein. En je hoort steeds die bas in al die uh, sounds die ik heb laten horen natuurlijk. Dat is eh, logisch. Tijd voor zo'n iets heel anders. En dan kom ik bij een van mijn favoriete beentjes terecht. Die niet meer bestaat. En dat, is namelijk de Bonzo Dog Duda Band. Dat was natuurlijk een soort persiflageband, een humorband. Maar die hebben ook leuke jazz gespeeld. En ik ga het even opzoeken. Dr. Jazz. Ik had hem ergens neergezet, dacht ik. Eh, de Bonzo's. De Bonzo's. Oh, ik heb Tuba's in the Morning. the twilight, I can hear the humming of a melancholy coon. All the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me why I feel so blue. Tubas in the moonlight, playing for me all night. Tell me what I want to hear. Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me, shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my loved one home. in the moonlight will bring my love one Nou, ik doe Dr. Jester gewoon nog even achteraan. Komt hij nog een keer de Bonzo Dog Duda Band... met van de, grappige LP uh, eh, Ted Een LP uit 1969, dacht ik. Right, Oh, oh, whoa. I can't tap it here. Right. daar was natuurlijk een groepje jongens die studeerden aan de kunstacademie. Ik dacht van Glasgow, eh, eh, Vivian Stentel en Neil Innes. En deze LP, Balls is de meest jazzachtige cd. Maar als je van de Bonzo's houdt, zou ik zeker op YouTube kijken... want er zijn redelijk wat filmpjes van al hun fraaie muziek. Eh, tijd voor iets heel anders. Eh, ik las laatst dat de overleden was Barbara Thompson. Barbara Thompson was een eh, Britse fusion- en jazzmuzikante. Speelde saxofoon, fluit en was ook componiste. zij was de muziekambassadeur van het Verenigd Koninkrijk... en geëerd als lid in de Orde van het Britse Rijk. Dus niet zomaar de eerste beste. Zo is getrouwd geweest met ook een hele bekende drummer... John Heisman. En ja, ik wil toch een nummertje van haar laten horen... om in herinnering te blijven. Barbara Thompson. Van haar cd, even kijken waar ik die heb staan. Barbara Thompson, Heavenly Bodies. Het eh, gelijknamige nummer. Thompson overleden in juli van het afgelopen jaar. Zij speelde natuurlijk ook eh, eh, in de band Colosseum van eh, John Heisman. En zij was de opvolger van Dick Hextel smit Dus mooie muziek. En de Colosseum was natuurlijk jazz rock. Ook zeer, zeer, zeer de moeite waard. Het, tot slot iets heel moois van Paul Enka. Die heeft ooit opgetreden op het Montreal Jazz Festival. En dat was in 2005. Volgens mij is daar een film van gemaakt. En daar promoot hij eigenlijk zijn cd eh, eh, eh, Rock Swings. Daar staan grappige nummers op. En dit is een hele bekende van Lionel Richie. Hello. Paul Enka live in Montreal. Another track from the new CD Rock Swings. You'll get a baby in a minute. Originally recorded by Lionel Richie. Recorded by Lionel Richie. Randy Kerber arrangement. I've been alone with you inside my mind. In my dreams, I've kissed your lips a thousand times. I see you pass outside my door. Another track from the new CD. Another track from the new CD Rock Swings. You'll get a baby in a minute. Originally recorded by Lionel Richie. Recorded by Lionel Richie. Randy Kerber arrangement. I've been alone with you inside my mind In my dreams I've kissed your lips a thousand times Sometimes I see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I see it in your eyes. I see it in your smile. You're all I've ever wanted. These arms are open wide. You know just what to say. You know just what to do wanna tell you so much. I love you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Ja, ik moet hem helaas afkappen, want het eerste uur zit er bijna op. Ik zou zeggen, blijf luisteren in het tweede uur. Want er komt volgens belangrijke informatie over jazz in Zandvoort. We hebben nog veel meer mooie muziek. Dus ik zou zeggen, pak een bakje koffie en luister naar het nieuws. En blijf bij ZFM samenstelling presentatie Auko Beuving. Dus tot zo direct na de klok van... Eh, eh, ja, wat is het?